Goedenavond, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese landen met een lage vaccinatiegraad moeten niet te snel versoepelen. Want anders kunnen ze een nieuwe coronagolf veroorzaken, zegt het Europees Gezondheidsinstituut. In Europa is gemiddeld 61% van de mensen volledig gevaccineerd. Maar de verschillen tussen landen zijn groot. In Malta is bijvoorbeeld 80% gevaccineerd, maar in Bulgarije is dat krap 19%. Het Gezondheidsinstituut is bang dat wanneer landen als Bulgarije gaan versoepelen... het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden snel gaat stijgen. Nederland wil 21 miljoen coronavaccins doneren aan COVAX. Het internationale programma dat zich inzet om vaccins wereldwijd te verspreiden. Tot nu toe heeft Nederland ruim anderhalf miljoen vaccins direct naar landen gestuurd... zoals Suriname en Indonesië. De 21 miljoen nieuwe vaccins gaan rechtstreeks naar COVAX. Dat vervolgens kijkt waar de vaccins het hardst nodig zijn. Vooral in Afrika is er nog een groot tekort. In het Gelderse plaatsje Laagsoeren hebben wilde zwijnen een tuin omgeploegd. De dieren zorgen steeds vaker voor overlast. Laagsoeren ligt tegen het Nationale Park Veluwezoom aan. Joke is niet zo blij met haar vernielde tuin. Ze komen verderop onder een eh, heel slecht onderhouden raster. En daar komen ze onderdoor vanuit het bos. Dat zouden de zwijnen doen omdat er buiten het park meer eikels en beukennootjes te vinden zijn. Ja, dan krijg je hier dus hooguit een keer zwijnen in je tuin. In de Verenigde Staten hebben ze soms last van alligators. Zoals deze man. Toen er een in zijn tuin rondliep, probeerde hij hem te vangen met zijn kliko. En dat klonk zo. Uiteindelijk lukte het en zat de alligator in de bak. Volgens de man was het een zwaar beestje. him was heavier than I thought was. I was real strong. Like it felt like a person. De man reed de kliko naar een meertje verderop en liet hem daar vrij.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 I, I, I got this. Got this guitar for sun picking, old zip code for catfish fishing, grandma's cornbread and fried chicken, cause I know what you like. Got this feel good feeling, baby. Tonight we might not make it home before the rooster crows. Yep, yep, let's go. Don't you worry, lover. Your man has got you covered. Don't think about anything. I done thought about everything. Now don't you sweat it, honey. What I got on tap is so money. From the first kiss to the last kiss. I, I, I got this. I done thought about everything. Now don't you sweat it, honey. What I got on tap is money. From the first kiss to the last kiss, I, I, I got this. Don't you worry, mama. on fun low on drama. I, I, I got this. I, I, I got this. Don't you worry, sugar. En dat was George Dukas. I got this. En Dit is weer de National Radio Show. Twee uur lang folk Amerikanen bluegrass. En natuurlijk ook country muziek. Jawel, want dat is natuurlijk de hoofdmoot in de show nog steeds. Eh... Eh, wat hebben we allemaal vandaag? Goh, eh, we hebben natuurlijk een Spotlight album. We hebben de National Spiegelplaat. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus. Muziek van onze maandartiest. En zoals gebruikelijk is het tweede nummer van de show altijd Bluegrass. De nieuwe single van The Graskels. En die zingen over... Maybell, Maybell, I know your ways all too well. Wave your web and you cast your spell. Still I love you, my Maybell. nothing but a riddle There's always something else that needs a sorting And I wind up playing second fiddle Maybell, oh, Maybell, I know your ways all too well Wave your wave and then you cast your spell in your cold Or what you see inside your crystal ball Most times you leave me miserable and moan But still I can't escape your siren's call Maybell, Maybell, I know your ways all too well Wave your way but you cast your spell Still love you, my Maybell Still love you, my Maybell Hey Astrid, je hebt een... Uh helemaal vanuit Zweden via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd van Erika Johnson. Ze heeft 14 eh, miljoen streams al op Spotify en een van de grootste toerende countryartiesten uit Zweden. Dat is zij eh, tegenwoordig. In juni van dit jaar kwam haar album uit met dezelfde titel als het nummer dat je nu gaat horen. De nieuwste single dus van, ik zei het al, haar naam is Erika Johnson en dit is Redneck Hollywood. fast. I'm gonna drive until I'm out of gas and the sound hits my face. I really need to give myself some space. I hit the highway out of here. I need a change of atmosphere. Up and down the valleys and the hills. I'm feeling good. I'm on my way. Als je je speakers hard had staan, is het stof er inmiddels uitgeblazen. Wat een dijk van een plaat, zeg. Erika Johnson en Redneck Hollywood. We gaan naar 2002, dat is nog niet zo lang geleden. Maar ja, dat is toch ook alweer, wat is het, 19 jaar terug. Klinkt toch ook weer heel ver. Eh, muziek van de vader van Thomas Red. Want ja, die maakt ook muziek. Dit is Red Akins en Highway Sunrise. something pulling on me out of nowhere like a mystery and I won't find it here in my backyard so I'm gonna go and I don't care how far drive into the night wherever it Nashville Radio Show. lekkere. Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En als je nou denkt van, goh, dat komt me toch zo bekend voor. Nou, dan ga ik je even laten horen waar dat vandaan komt. Ik kan er niet meer tegen, al die natte wegen en een tegenligger die zijn vuile lichten niet dimt. Altijd maar rijden en heb je hem herkend? Henk Wijngaard. En ik moet nog wat jaren mee. Natuurlijk een, uh, ja, een trucker eh, artiest uit Nederland. Die dus Driving My Life Away van Eddie Rabbit ooit al eens gecoverd heeft. Net zoals vele anderen. We hebben wat Amerikanen voor jullie klaarstaan. Eh, eigenlijk is de combinatie van de Amerikanen en volk die deze dame maakt. Ze komt uit Boston en heet Lauren Pratt. Je gaat luisteren naar een nummer van het album Young American Sycamore. Dit is In the Valley. sometimes go Het is een duet tussen Jason Aldean en Carrie Underwood. Jason heeft dan met diverse artiesten duet gezongen, maar dit nummer is wel heel speciaal. Omdat een aantal leden uit de band mee hebben geschreven aan dat nummer. En hij is erg mooi. Dit is If I Didn't Love You. I wouldn't I wouldn't keep checking my phone. Wouldn't take the long way home to drive myself crazy. I wouldn't be losing sleep. Remembering everything, everything you said to me, like I'm doing lately. You te veel gezegd. De nieuwe single van Jason Aldean en Carrie Underwood. En dat nummer heet If I Didn't Love You. We gaan verder met wat folkmuziek. Hij heeft al vaker op onze playlist gestaan, want ik vind zijn muziek erg lekker. Wink Burcham is dit en Out of This Nashville. Met nu country uit Nederland. We gaan even aftellen voor de nieuwste single van Old Dominion. Dit is I Was On A Boat That Day. Yeah, one, two, one, two, I'm talking to you. yesterday, cause it was sun and the wrong just do what it does. I threw my phone in the water, little push off the dock. She was packing her bag. nothing, but I didn't care. I was drunk as a skunk eating lunch with a cross-eyed bear. You've been there. She was looking for something better than me. I was looking it was yesterday, cause it was. And I still got Op 8 oktober komt hij uit, het nieuwe album van Old Dominion. En dat album gaat heten Time, Tequila en Therapy. En op dat album staat ook het nummer wat je net hoorde. I Was On A Boat That Day. We gaan naar het Spotlight album. Dat is het kerstvers album van Trace Atkins. En dat album heet The Way I Wanna Go. Trace zit 25 jaar in het vak. En dat was de reden om eens groot uit te pakken met een album met 25 nummers. Er staan diverse nummers op. Waaronder andere ballads. Maar ook verschillende duetten met bijvoorbeeld een Melissa Etheridge, Luke Bryan, Snoop Dogg. Maar ook met Blake Shelton. Waar hij al ooit eens heel Billy Bone mee opnam. Het is weer tijd voor een een feestje met die twee op If I Was a Woman en daarna Cadillac in. Dit is het Nashville Spotlight Album. Blake, if I was a woman. Trace, if I was a woman. If I was a woman, I'd love a man like me. I got a spread in Oklahoma, stretch as far as the eye can see. Tennessee. <laughs> Oh, hell, listen to this. I got a jet airplane and I can fly you high and far. Yeah, well, check this, baby. I got my own helicopter. I'll pick you up in your front yard. If I was a woman, hey, if I was a woman, if I was a woman, I'd love a man. want a man who had a sensitive side that 450 volt guitar in the back drop top down radio playing those solid gold sounds Cadillacin Cadillacin baby's on my right wind in that short dress makes me wanna stop just a needle in his arm. cornfields flying Je hebt een... Eh, e-mail. En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar muziek van Todd Barrow. Zijn nieuwste single. En die gaat over iets wat iedereen wel kan gebruiken. Dit is Good Luck. Alright. Here we go. Heads up to New York City. Looking smoking hot, so pretty. Gonna be a model. sure is. down south. Austin, Texas to entertain a crowd. Big star covered up in lights on the stage. Oh yeah just good luck. There we go. Yeah, feeling good now. We're all shooting for the top. dear, are you satisfied to be footloose and fancy free? Is it power you have won for the things that you have done? What you've gained, I guess I'll van de linker draaitafel gingen we naar 1962. En dat deden we met Stonewall Jackson en A Wound Time Can't Erase. We gaan weer even onze digitale brievenbus. Want via kregen wij muziek opgestuurd van het Nederlandse duo Nieuw Memphis. In 2019 kwam hun debuutalbum Live in Song uit. En op dat album staat het nummer dat je zo gaat horen. En mannen, hoe heet het? Well, This whole countryside ain't mine Should have been born in Texas These old city streets ain't mine Though I never set foot on southern soil I got a feeling I do fine Should have been born a cowboy I don't want this steel on my horse Should have been born a cowboy. No, I want this four-wheeled horse. Though it might not travel quite as fast, I prefer a saddle over doors. So ride on, Ranger. So ride Keep on, on riding for the bread. Keep on riding for the bread. Ride on, stranger for the bread. People fighting for the bread. Don't be surprised to find me there, trading my concrete for your sand. kettle all day long. Wanna become a rancher, see my kettle all day long. I'd ride around with my guitar, singing a sweet old country song. danger. Right. Keep on fighting for the bread. Keep on fighting for the bread. Don't be surprised to find me there, trading my concrete for your sand. single van het album Alive in a Song van A New Memphis. En je hoorde Should Have Been Born in Texas. Ik heb nog voor je klaarstaan uit 1972 Donna Fargo. En die is de happiest girl in the whole USA. En daarna 2008 gaan we naartoe voor de Eli Young Band. En Always the Love Songs. sunshine. Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug or two. Do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you?